Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? Zeven dagen